Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Basisscholen willen dat er een streep gaat door de vrijwillige ouderbijdrage. Dat geld gebruiken ze voor schoolreisjes en andere extraatjes. No kinderen van ouders met een kleine portemonnee die dat geld niet kunnen betalen... mogen mee, maar dat zorgt nu voor problemen. We zien de afgelopen jaren met name ook door de wet eh, die twee jaar geleden is aangenomen van Quint en Westerveld. Dat de kansongelijkheid eigenlijk steeds groter wordt. Omdat ouders steeds moeilijker de ouderbijdrage kunnen betalen. En er daardoor scholen ontstaan waarbij ehm, die eigenlijk geen geld meer hebben om activiteiten voor kinderen te organiseren. Basisscholen vinden dat de overheid de activiteiten moeten betalen om dit te voorkomen. En er wordt steeds meer groene stroom gebruikt. Van alle energie was vorig jaar 15% duurzaam opgewekt. Dat zegt het CBS. En dat is iets meer dan het jaar daarvoor. Toen was het nog 13%. De stijging is vooral te danken aan zonnepanelen en windmolens. En de Amerikaanse acteur Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. Een oud naaktmodel zegt dat hij haar dik 50 jaar geleden na een etentje verdovende middelen gaf... en dat ze daarna werd verkracht. Cosby zat de afgelopen jaren al in de cel voor een andere misbruikzaak. En nog steeds stapelen de bossen bloemen zich op bij het huis van Tina Turner in Zwitserland. De Queen of Rock and Roll overleed vorige week. Een van die bloemen komt uit Groningen. Geert-Jan is al heel zijn leven fan van Turner. En toen hij hoorde dat ze was overleden, stapte hij gelijk met een vriendin in de auto. Nou ja, ik schiet een beetje vol. <laughs> dus dat, uh, ja, emotioneel. Ja, emotioneel moment was dat. Ja omdat het echt zo'n zo'n ehm, zo'n afsluiting is, zeg maar, van een tijdperk. Tina Turner wordt in besloten kring begraven. Alleen haar familie en vrienden mogen er dus bij zijn. Wanneer die uitvaart is, is niet bekendgemaakt. En het weer nog. De dag begint grijs. Later vanochtend breekt het open en wordt het behoorlijk zonnig bij 17 tot 22 graden.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 Omdat de bijdrage nu vrijwillig is, krijgt de ene school meer geld binnen dan de andere. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw beschoten met Russische raketten en drones. Volgens de lokale autoriteiten zijn er meer dan 30 neergehaald. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het ultimatum dat de provincie Flevoland aan Almere heeft gesteld... over de huisvesting van honderden statushouders loopt af. Als Almere vandaag niet met een plan van aanpak komt... dan begint de provincie zelf een procedure om woningen aan te wijzen.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 Después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás buena, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido. Ey. Y hace tiempo que quiero chingar contigo. Mami, te voy a dar hasta que te duela la popola como entonces vamos a competir. A Oh yeah, yeah, Paint a picture with my hands. Oh, oh. and back and forth we sway like branches in a storm.